Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Verkenner Ronald Plasterk zit vandaag weer om de tafel. Hij is vanochtend in gesprek met PVV-leider Wilders en Van der Plas van de BBB. En die gaan het misschien ook wel hebben over hun NSC-collega Omtzigt. Die liet gisteren een aantekening slingeren... waarop stond dat hij niet met de BBB en PVV samen wil in een kabinet. Verslaggever Ewout Kiewiet. Dat laat ja, echt meteen zien dat uh, er behoorlijk wat eh, obstakels zijn... Eh, voordat deze vier echt verder met elkaar in gesprek gaan... voordat er een informateur kan komen die daarmee in de slag gaat. Uh, want Omzicht heeft bezwaren tegen de PVV, tegen de rechtsstatelijkheid... en ook de VVD wil niet in een kabinet stappen met Wilders aan het hoofd. Verkenner Plasterk en Wilders hebben vandaag geen gesprek gepland met Omzicht, wel met VVD-leider Jesse Gus. Dat is over een half uurtje. Er is een nieuwe tijdelijke demissionaire staatssecretaris van Cultuur. Het is Steven van Weyenberg van D66. Hij is de opvolger van Gunay Oesloe die vorige week plotseling opstapte. Zij gaat aan de slag bij Corendon. Het worden wel aparte dagen voor Van Weyenberg. Hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld en neemt dus vandaag afscheid van de Tweede Kamer. Morgen wordt hij beëdigd door de koning als demissionair staatssecretaris. En hij is nog maar 19, maar weet nu al dat hij binnenkort multimiljonair is. Jackson Churio is honkballer en heeft een megacontract voor 8 jaar getekend... bij een club op het hoogste niveau in Amerika. Daar verdient hij omgerekend 75 miljoen euro mee. Bij de jeugdteams maakte hij al veel indruk. Churio swings and lifts it out to left. Norman goes back at the warning track at the 350 sign. Looks up and it's off the billboard. Churio swings and hammers this one to right. Conine goes back, looks up and it's gone. Jackson Churio, first double-A home run. Nog nooit werd er zoveel geld betaald voor een zelfopgeleide speler... die zijn debuut nog moet maken in de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie. Zelf zegt Churio dat al het geld dat hem niet zal veranderen. En het weer nog in het noorden een graad of nul en behoorlijk wat sneeuw.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 Angel, can you see the sunshine? on you today? do, do you feel this way? just a kiss away. Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. zijn niet aardig, zegt de zin.